Stef Banstra met het NWS Journaal. De politie heeft nog niemand opgepakt na een schietpartij bij een McDonald's in Barendrecht. Op het parkeerterrein werden begin gisteravond schoten gelost. Omdat het rond etenstijd gebeurde waren er veel getuigen. Mogelijk is het slachtoffer gevlucht. Bij de McDonald's in Barendrecht zijn meerdere kogelhulzen gevonden. Later kwam er een melding van een brandstichting bij een bestelbus in de buurt. De politie onderzoekt nog of er een verband is tussen beide zaken. De kinderen die nog vastzaten na een massa-ontvoering in Nigeria afgelopen maand zijn vrijgelaten. Dat zegt de president van het West-Afrikaanse land. Een groep gewapende mannen nam afgelopen maand zo'n 300 kinderen mee van een katholiek internaat. Een deel wist zelf te ontsnappen en een deel werd na twee weken gereed. Nu zouden ook de laatste 130 kinderen zijn vrijgekomen. Ontvoeringen van schoolkinderen komen vaker voor in Nigeria. Het is vaak een verdienmodel voor criminele bendes. In Los Angeles is acteur James Renzone overleden. De Amerikaan was vooral bekend door zijn rol in de dramaserie The Wire... waarin hij een criminele havenarbeider speelde. Volgens entertainmentwebsite TMZ waren er geen aanwijzingen voor een misdrijf... en zou Renzone zelf een einde aan zijn leven hebben gemaakt. Renzone maakte in 2021 bekend dat hij als kind was misbruikt door zijn bijlesleraar. En dat misbruik zou ook een rol hebben gespeeld in zijn latere alcohol- en heroïneverslaving... die hij wel weer wist te overwinnen. Acteur James Ransone was 46 jaar. En de politie in Utrecht heeft per ongeluk een kunstwerk in beslag genomen. Het gaat om een auto met kogelgaten om aandacht te vragen voor de situatie van Palestijnen in de Gazastrook. Het is een replica van het voertuig waarin een zesjarig meisje werd gedood... toen ze met haar ouders probeerde te vluchten uit Gaza-stad. Agenten troffen die wagen aan in de wijk Kanaleiland. Volgens de politie bleek uit niets dat het om een kunstproject ging. Wanneer de eigenaar die auto weer terugkrijgt is nog niet bekend. Het weer. Vannacht blijft het droog bij een graad of 3. Later vandaag op veel plekken zon. Alleen in het noordoosten is het dan wat bewolkter. Het wordt maximaal 7 graden.